Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot en salarisverwerker ADP onder personeelsmanagers. De meeste loonoffers werden gevraagd in de bouw. Ook vragen steeds meer Nederlandse bedrijven aan hun werknemers om een lagere functie te bekleden. Verder wordt door werkgevers gesnoeid in financiële extraatjes. Iran is weer bereid om zijn nucleaire installaties te laten onderzoeken door internationale inspecteurs. Minister Zarif van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat dit onderdeel kan zijn van nieuwe onderhandelingen met de Verenigde Staten. Zarif herhaalde dat Iran alleen vreedzame bedoelingen heeft met de nucleaire verrijking. Verder eist Sarif in ruil voor inspecties dat Amerika een eind maakt aan de economische sancties tegen Iran. De curatoren van het failliete OAT hebben voor twee onderdelen van het bedrijf overnamekandidaten gevonden. Het OAT-busbedrijf wordt overgenomen door de voormalige directeur en een nog onbekende investeerder. Daarnaast komt SRC Cultuurvakanties weer in handen van de oprichter... die zijn bedrijf in 2002 aan OWAT had verkocht. FNV-bondgenoten en de Unie zijn blij met de doorstart... maar vrezen het ergste voor de 140 OAT-reisbureaus. De financiële specialisten van de meeste oppositiepartijen praten vanmiddag met minister Dijsselbloem van Financiën over aanpassingen van de kabinetsplannen. De partijen hebben laten weten dat ze bereid zijn bepaalde plannen in de Eerste Kamer te steunen, mits ze daar iets voor terugkrijgen. Alleen de PVV en de SP schuiven niet aan bij het overleg. De aanslag op een schoolcampus in het noordoosten van Nigeria heeft aan zeker 40 studenten het leven gekost. Dat heeft de directeur van een lokaal ziekenhuis gezegd. Gewapende mannen bestormden gisternacht een slaapzaal en openden het vuur. Ook werden er schoolgebouwen in brand gestoken. De aanslag is vrijwel zeker het werk van de islamitische terreurbeweging Boko Haram. Het weer droog en nog steeds een stevige oostenwind. Vanmiddag vrij zonnig, 16 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat Fiede voor de afrit Weide-Wormer 6 kilometer. Verderop op de A8 voor knooppunt Koenplein 3.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 lead.